Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. We mogen opnieuw naar de stembus met z'n allen. Want het kabinet Schoof 1 is officieel gevallen. Ik vind het onnodig en onverantwoord. En dat eh, heb ik hem en overigens ook de andere fractievoorzitters... alle vier eh, de afgelopen dagen intensief laten weten. Hartelijk dank. Ik moet naar de koning. Tot ziens. Ja, dat zei nu nog premier Schoof net op een ingelaste persconferentie. Het is al de hele dag crisis in politiek Den Haag... sinds Wilders zijn PVV vanochtend terug heeft getrokken uit de coalitie. En daarna was het even de vraag of er nog een minderheidskabinet in zat. Maar inmiddels weten we dat dat niet gaat lukken. De overgebleven partijen VVD, NSC en BBW gaan met z'n drietjes verder. Met premier Schalf dus, allemaal demissionair straks. En dat laatste wordt nog wel een dingetje, zegt politiek verslaggever Emma Jackson. Het hangt er echt vanaf welke ruimte die van de Kamer krijgt. Wat ze dan nog kunnen doen. En dan is het ook nog een beetje de vraag, ja, wat is dan de invloed van de partijen? Want er zit bijvoorbeeld op stikstof een meerderheid in de Kamer die meer wil doen... dan bijvoorbeeld BBB die dan nog bij die drie partijen hoort die wel doorgaan. Dus dat wordt best een ingewikkelde constructie de komende tijd. Morgen dan gaat Schalf verder in gesprek met de Tweede Kamer... en wordt er waarschijnlijk meer duidelijk wanneer er verkiezingen komen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, hield maandenlang het surfgedrag van sociale mediagebruikers met een Android-telefoon in de gaten. Dat gebeurde zelfs wanneer de incognito-modus werd gebruikt, waarin je eigenlijk dus anoniem zou moeten zijn. Een internationaal team van onderzoekers ontdekte dat Meta die informatie gebruikte om gerichte advertenties aan te bieden. Volgens de onderzoekers heeft Meta nooit tegen hun gebruikers gezegd dat hun surfgedrag gevolgd werd. En Oranje bondscoach Koeman vindt dat Nederland allereerste moet worden in de WK-kwalificatiepool. Komende week zijn de eerste wedstrijden. Zaterdag tegen Finland en volgende week tegen Malta. Het is dus een relatief makkelijke pool, zegt Koeman. Je bent eh, wel aan je stand verplicht om, uh, om eerst in de pool te worden dat, dat vind ik wel. Maar dan moet je wel de energie en, en, en, en brengen wat, wat we ook eh, de laatste wedstrijd hebben gedaan. En het ging tijdens de persconferentie ook nog eventjes over zijn zoon Ronald Koeman junior. Die keeper is bij Telstar en met zijn ploeg is gepromoveerd naar de eredivisie. Koeman senior is super trots, zegt hij. Gaan we nog naar het weer toe. Dat is vanuit het westen wat eh, lichte regen. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen wisselvallig en ongeveer 19 graden dan. ZFM Verkeersinformatie.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 het terugtrekken van de PVV uit de coalitie onnodig en onverantwoord. Oekraïne zegt verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing vanochtend... bij de Krimbrug tussen de Krim en Rusland. Volgens Rusland is er voorlopig geen verkeer mogelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In Kerkrade is in de dierentuin Gaia Zoo Q-koorts uitgebroken. Zeker zes dieren zijn besmet. Volgens het RIVM en de GGD is het risico voor bezoekers klein. Het weer vanuit het westen meer wind en regen. Morgen in het westen zonnig.